uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het meld gekregen. Dat is veel minder dan vorig jaar, maar er waren wel meer incidenten met letsel en schade. Volgens het meldpunt komt dat doordat vuurwerk steeds zwaarder en gevaarlijker wordt. Dat het totale aantal meldingen lager is, komt volgens de initiatiefnemers doordat de sociale norm langzaam verandert. Mensen houden meer rekening met hun buren en steeds meer gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in. Het meldpunt is een initiatief van GroenLinks en pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk. Syrische rebellen eisen dat de regeringstroepen zich houden aan het bestand dat sinds vrijdag van kracht is. Ze dreigen het vredesoverleg in Kazachstan later deze maand te boycotten en hebben een voorbespreking alvast afgezegd. Volgens de rebellen wordt het bestand vooral ten noordwesten van Damascus geschonden. Het Syrische leger en Hezbollah-strijders zouden daar terreinwinst boeken. Als ze daarmee doorgaan is de wapenstilstand van de baan, zeggen twaalf rebellengroepen in een verklaring. Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Michael van Gerwen het WK darts gewonnen. In Londen versloeg hij de Schotse titelverdediger Kerry Anderson met 7-3. Het leek erop dat van Gerwen al een set eerder zou winnen, maar hij raakte afgeleid doordat iemand probeerde de grote beker mee te nemen van het podium. Mighty Mike verloor die set, maar sleepte even later alsnog de titel in de wacht. Voor het eerst in meer dan een halve eeuw is de best verkochte auto in Zweden geen Volvo. In plaats daarvan werd de Volkswagen Golf het meest verkocht, met een marktaandeel van bijna 6 Dat is meer dan de drie best verkochte Volvo-modellen bij elkaar. De laatste keer dat de Volvo's het tegen een model van een ander merk moesten afleggen was in 1962. Toen werd de Volkswagen Kever het best verkocht. Het weer, eerst in de kustprovincies een bui, later vannacht ook in de rest van het land.